Michel Koenen met het NOS-journaal. In Doorwerth in Gelderland zijn vier ontruimd vanwege een brand in een winkelcentrum. Die brak uit in een kapsalon. Niemand raakte gewond. De geëvacueerde mensen worden opgevangen in een wijkgebouw tegenover het winkelcentrum. Ze kunnen voorlopig niet terug in hun huis vanwege de rook die vrijkomt. Ook een brand in Zwolle, daar brak brand uit in een oud schoolgebouw. Niemand raakte gewond, wel moesten zo'n 30 huizen worden ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling. De bewoners zijn opgevangen op het politiebureau. Tien huizen zijn nog niet vrijgegeven. Voor de bewoners wordt nog onderdak geregeld. De brandweer heeft nog geen idee hoe de brand in Zwolle is ontstaan. Kritiek op de Verenigde Naties vanwege het aanstellen van een Saoediër als hoofd van de VN Mensenrechtenraad. Die selecteert mensen om toezicht te houden op mensenrechten. UN Watch, een onafhankelijke organisatie die de VN monitort, noemt het absurd dat iemand is aangesteld uit een land dat meer mensen heeft onthoofd dan IS dit jaar. Ze zeggen dat Saoedi-Arabië misschien wel de slechtste reputatie heeft als het gaat om godsdienstvrijheid en vrouwenrechten. Ze roepen op om de, om de aanstelling terug te draaien. In een stad in het noordoosten van Nigeria zijn drie bommen afgegaan bij een moskee. Volgens persbureau Reuters zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. 50 mensen raakten gewond. De aanslag is nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk is het het werk van terreurbeweging Boko Haram. En in Amerika zijn de uitreikingen van de Emmy Awards bezig. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen. De Amerikaanse versie van The Voice heeft opnieuw een Emmy gewonnen. Het programma uit de stal van John de Mol kreeg de prijs in de categorie Reality Competition Series. En twee jaar geleden won The Voice ook al. Toen was John de Mol zelf aanwezig in Los Angeles. John Stewart, pas gestopt met de populaire The Daily Show, won de Emmy voor Best Variety Talk Series. Het weer. Lokaal is er nog kans op mist. Overdag in het westen en noorden een enkele bui. In het zuiden en oosten periode met zon. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.